Hier in Boekraat met het NOS Journaal. De 19-jarige Amerikaan die donderdagavond acht mensen doodschoot... bij een pand van bezorgdienst FedEx was een oud-medewerker... die kampte met psychiatrische problemen. De moordaanslag vond plaats bij een FedEx-vestiging op de luchthaven van de stad Indianapolis. Binnen een paar minuten schoot de man acht oud-collega's dood, waarna hij zelfmoord pleegde. Vandaag werd bekend dat de FBI hem een jaar geleden heeft verhoord... nadat zijn moeder had gemeld dat hij plannen zou hebben om door politiemensen te worden doodgeschoten. De FBI concludeerde toen dat er geen gevaar van hem uitging, maar nam wel een shotgun in beslag. In Leeuwarden hebben duizenden fans van Cambuur de avondklok massaal genegeerd... na de winst van hun club op Helmond Sport. Cambuur is door de overwinning vrijwel zeker van promotie naar de eredivisie. Alleen in theorie is de club nog in te halen. Duizenden supporters hadden zich daarom op het plein bij het Cambuurstadion verzameld. Ze hadden fakkels bij zich en staken vuurwerk af. Niet alleen de avondklok werd overtreden, ook hield men zich niet aan de afstandsregels. Nadat de selectie zich op het bordes had laten toejuichen... riep trainer Henk de Jong de fans op te vertrekken. Rond 11 uur was het plein weer leeg. Ziekenhuispersoneel onder de 60 kan vanaf volgende week toch een vaccin krijgen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het personeel met direct patiëntencontact had eigenlijk al deze week gevaccineerd moeten worden. Maar omdat het Janssen-vaccin voorlopig niet wordt ingezet, kon dat niet. Aanstaande dinsdag komt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA met conclusies over het risico op bloedstolsels bij het Janssen-vaccin. Als het EMA negatief oordeelt, zal nu voor de ziekenhuismedewerkers het vaccin van Pfizer worden ingezet. Dat is te danken aan een meevaller die vandaag bekend werd. Nederland krijgt de komende tijd extra Pfizer-vaccin geleverd. Het weer. Vannacht in het binnenland lichte vorst en enkele mistbanken.